4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Berlijn is het topoverleg over Libië begonnen. Internationale leiders en kopstukken uit de Libische burgeroorlog... praten daar met elkaar over het verstevigen en verlengen van het staakt het vuren... dat onlangs van kracht werd. Het bestand in Libië is de afgelopen week herhaaldelijk geschonden. In de ambtswoning van bondskanselier Merkel doen vertegenwoordigers uit tien landen mee aan het overleg... Onder wie de Russische president Poetin, de Amerikaanse minister Pompeo en de Turkse president Erdogan. In Zutphen is geprobeerd om met een brandend busje de poort van de gevangenis binnen te komen. Het busje is uitgebrand en ook de poort heeft brandschade. Volgens de politie lijkt het erop dat er een uitbraakpoging is gedaan, maar die is niet gelukt. Bij de achtervolging van een verdachte auto heeft de politie vervolgens vier mannen opgepakt. één in Zevenaar en drie andere in Weel. Volgens de Telegraaf is geprobeerd om Omar L. te bevrijden... een Amsterdamse crimineel die tot levenslang is veroordeeld... en in Zutphen vastzit voor moorden en pogingen daartoe. Na een vechtpartij in een Woerdens café tussen tientallen voetbalsupporters... zijn vijf mensen opgepakt. Een groep Heerenveen-fans keek in de kroeg naar de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen. Toen supporters van Feyenoord het café binnenkwamen... gingen ze met elkaar op de vuist. Drie mensen moesten gewond naar een ziekenhuis. En in de eredivisie is vanmiddag al één wedstrijd gespeeld. VVV tegen PSV eindigde gelijk 1-1. VVV kwam door een strafschop voor te staan en hield dat lang vol. Maar in de extra tijd scoorde PSV'er Denzel Dumfries alsnog. Het weer nog op steeds meer plaatsen droog en zonnig bij maximaal 8 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot onder nul. En daarbij ontstaat mist.